10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rotterdam stelt voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod in. Een meerderheid van de gemeenteraad is daar vanavond mee akkoord gegaan. Rotterdam is daarmee de eerste van de vier grote steden... waar inwoners met oud en nieuw geen vuurwerk mogen afsteken. Apeldoorn was in oktober de eerste Nederlandse gemeente. Volgens GroenLinks in Rotterdam is alleen een totaalverbod goed handhaafbaar. Een tussenoplossing is lastig, want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is. Vandaag werd bekend dat het kabinet dit jaar nog knalvuurwerk en pijlen wil verbieden. Het gedeeltelijke vuurwerkverbod wordt morgen in de ministerraad besproken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van het coronavirus uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Nu dat het geval is, kunnen er controles bij landsgrenzen en op internationale vliegvelden worden ingesteld. Ook kunnen er bijvoorbeeld extra geld en hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld om de crisis te beteugelen. De internationale noodsituatie is vooral nodig om landen met een zwakkere gezondheidszorg te beschermen, zegt VN-chef Jezus. In China hebben 7700 mensen het virus opgelopen en daarbuiten enkele tientallen. 170 mensen zijn overleden. De autoriteiten melden dat aan boord van een cruiseschip van de maatschappij Costa... dat in Italië ligt, geen corona is geconstateerd. De passagiers mochten het schip niet af in de haven bij Rome... toen bleek dat een Chinese toerist aan boord ziek was. En de Nederlanders die de, door Chinese, die de Chinese provincie Hubei willen verlaten... komen mogelijk dit weekende terug. Het zijn er ruim twintig, schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. Ook Chinese partners en kinderen mogen mee... mits de Chinese autoriteiten dat goed vinden. Bij terugkomst moet iedereen een tijd in quarantaine. Het weer, hier en daar wat lichte regen of motregen.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 It's just what I do and I can't get no Just what I do and I can't get no Hit it! We're playing country up in here, and we're proud of it. Jesse James was an outlaw man. He was always it's no loving I'm the workingest painter that you ever saw Cause lately I ain't getting no loving at all It's just what I do It's just what I do It's just what I do Here we go It's just what I do when I can't get no loving Het nummer is al 17 jaar oud, maar wat klinkt er toch nog van deze tijd. Je luisterde naar Trick Pony en Just What I Do. Ja, je weet het zover wel, hè? Het is Nashville en we zijn natuurlijk weer twee uur bij je... met de lekkerste country muziek, afgewisseld met wat Americana en wat bluegrass. We gaan verder met de zangeres die haar tweede album in, eh, even 2006 volgens mij weer uitbracht. Aston Shepard en Where Country Grows. Have you ever rode a dirt road with the windows rolled down smelling honeysuckle vine. Riding for no reason and you're looking not seeing a house, but every few miles. Have you ever been rocking on the porch with your daddy watching the world turn slow? That's where country grows. Have you ever seen a young boy open up the door for an old info.nashvilleradio.nl. Een mailtje toegestuurd van Niels Habraken. Had voor het eerst naar onze uitzending geluisterd samen met zijn zoontje Stijn. En vond het een lekkere show en gaat zeker vaker luisteren. En had een verzoekje of wij voor hem wilden draaien. Voor hem en uiteraard ook zoon Stijn. Hanna mee met Back to You. Nou, daar willen we graag gehoor aan geven. Dus bij deze. It all starts with a spark, a little light in the dark house. from the past to the present. Daar gaat hij weer!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 Got my heart Australische country rock van de bovenste plank. De Wolf Brothers met One Way State of Mind. Zoals je gewend bent bij Nashville draaien natuurlijk ook af en toe wat Amerikanen en bluegrass. En daar is nu tijd voor geworden. Hier is Whiskey Shivers featuring Kelsey Wilson en There Is A Time. time for love and laughter. days will pass like summer storms. Winter wind will follow after. But there is love love is born. There is a time for us to wander of a fast pace drinking ice cold cherry coke.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 We gaan verder met een artiest die eerst in de formatie Hootie en de Blowfish zat, maar in 2008 zijn overstap maakte naar country. Darius Rucker met een hele toepasselijke plaat, hier is Radio. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 17, the only way I had a car. Cause after I dropped my mama off where she needed to go Football tires with the ceiling falling and the window stuck But the only thing that I cared about was the radio We turn it on, turn it up to ten And everybody would jump on in Riding down the highway Who wants to be the DJ? i find a spot on the side of the road on the radio like a real, real good song. We'll know it when it comes on. Didn't have no money, no place to go. All we needed was a radio. I grabbed my girl. We'd look for somewhere to watch the stars, the perfect place fluttered and bark and take it slow. She sang along to even the ones that she barely knew. She still sounded good a little louder too, but we didn't care. I'd look at her, she'd look at me. I'll never forget that melody. They all be quiet That's my favorite song Hey man, turn it up loud classic. The way you fix my tie in the morning and always brush my coat before I go. The hurried kiss I get from you when I'm leaving. It's the that make me love you so. The way you take my arm when we go walking, the way you hold my hand when we're at a show. May how I like my coffee and how you chase away my every care. and the way you go around turning lights Down low, it's the little things that make me. gingen terug naar 1967 met Sonny James en It's the Little Things. Tegenwoordig wordt er heel veel nieuwe country gemaakt. Ik moet zeggen, soms vind ik het wel leuk en soms vind ik het niet leuk. Maar ik blijf nog steeds de country met de good old, ja, hoe moet je zeggen, old school vibe blijf ik wel het leukste vinden. De volgende artiesten doet dat heel goed. Whitney Rose en I Don't Want Half, I Just Want Out. informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl There are some misconceptions about where I'm coming from. Rhinestones and the hairdo, but have y'all heard the song? I'm an overnight sensation. I guess the joke's on me. breaking new ground for the future. Meanwhile, huh, let there be country. I come from Mississippi. Now what's countryer than that? Hit the ground running, thanks to Lester Flatt. Now the old man had a saying about the way things ought to be. Boy, as long country And there ain't nothing I like better than my hot hillbilly band Traveling across the country shaking hard working hands They have no fire dues, we don't want it if it's free Just let the music Let There Be Country. Nou, daar kunnen we voor zorgen hier bij Nashville. Het is tijd geworden voor het Spotlight album. Dat is het album Lucky van de zangeres Carter Sampson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Anything Else To Do en de titelnummer Lucky. Dit is het Nashville Spotlight album. I never even dreamed of you country music. een... Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen we uit Engeland een mail toegestuurd van de Spicer Wilson Exchange. Ze zijn vrij nieuw, deze band, en hebben eh, onlangs een, een, ja, hun eerste single uitgebracht. En we kregen dat opgestuurd met de vraag of we daarna wilden luisteren en of misschien wel een plekje hadden voor onze playlist. Hebben we zeker. Dit is Dance the Day Away en volgende week weer meer Digitale Brievenbus. whiskey would make her miss me like I wish she did.